Tijd voor de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5. De hitlijst van Europa. 21ste jaar nog weer Aflevering 9. Vandaag alweer de 4e van maart 2011. Deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk dat twee platen ook ruimte moeten maken in de lijst. Na 17 weken doet dat Mike Posner, Cooler Than Me. En ook de Far East Movements na 17 weken, like a G6, uit de lijst verdwenen. De beste week is het voor Rihanna. S&M, die gaat in één keer acht plaatsen omhoog. Zij is daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is eh, Pixie Lot samen met Jason Derulo. Coming Home zakt in één keer negen plaatsen naar beneden. En langs genoteerd, dat is net als vorige week Robbie Williams, Gary Barlow en Shame. Alweer 19 weken lang terug te vinden in de lijst van Europa. Zometeen gaan wij naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden wij op dat moment op nummer 35. Een dame die al in de hitlijst staat ook met eh, Rolling in the Deep. Zij heeft weer een nieuwe single, daar gaan we straks naar luisteren. Eerst voor jou de nummer 37. zeven plaatsen vlies. dat wel dus in de 19e week. Ja, van 30 naar 37. Robbie Williams het langst noteerd dus in eh, Carrie Barlow. Zo even onderaan kijken vinden we Bruno Mars Grenade, Econ and Angel, Bob's Claw, Jean-Paul en eh, TikTok. En dan dus die single van Robbie Williams en Carrie Barlow. Daar beginnen we gewoon deze vier maart mee. op vrijdag. op vrijdag.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 told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spent lang al eh, terug te vinden in de lijst van Europa. Robbie Williams, Carrie Barlow en Shame. En voor de eerste binnenkomen gaan we twee plekken hoger naar nummer 35. Eh, Nadele die weet wel hoe ze de spanning na de release van haar tweede album op moet bouwen. nemen eh, leek Rolling in the Deep een uitzondering te worden op uh, 21, zoals haar nieuwe album gaat heten. Maar langzaam lijken meer nummers op deze plaat alle nummers die zijn tot nu toe even sterk en geniaal. Minstens zo goed en misschien nog wel beter dan de eerste single is haar tweede single Set Fire to the Rain. De kracht van Adela's stem wordt in dit nummer eh, versterkt door de betoverde pianomelodie. Naast gevoelig is de single ook nog eens eh, ontzettend hitgevoelig, wat natuurlijk wel erg handig is in een hitlijst. Rolling in the Deep is eh, de eerste nummer 1 hit van deze zangeres. Of haar tweede single van album 21 ook meteen weer een nummer 1 hit geworden, dat moeten we nog even afwachten. De kans dat dat gaat gebeuren, die is wel erg groot. Want ook deze is weer erg prachtig. 21 die lijkt nu wel een van de beste albums van 2011 te gaan worden. Op nummer 35, Adele. Kijk kijken in Nederland Nederlandse top 40 vinden we haar eh, laatste hit terug in 2004. Even Lavigne. De vijf platen daarna die kwamen niet verder dan de tipparade. En de vraag is natuurlijk of ze met deze weer eh, wat doorbreekt. Waddell is in ieder geval goed onderweg in Europa. Vorige week binnen op 39. Eh, deze week vijf plaatsen omhoog naar 34. En daarvoor de nieuwe single van Adele. Zet Fire to the Rain op nummer 35. Een Amerikaanse zangeresje die geboren werd als Holly Brooke Hefferman en zij begon haar muzikale carrière ook als eh, Holly Brook. In 2006 een eh, debuutalbum op in de schappen, Like Blood, Like Honey. En, eh, dat was eigenlijk niet echt een succes. In datzelfde jaar bereikte ze echter wel een enorm groot publiek. En dat alles in de samenwerking met Fort Minor. En ze zong het refrein daar van de top 10 hit Where Would You Go? Zodoende scoort ze alweer een volgende plaat in de Breakdown. Nou, ik denk, komt ze dan alweer binnen deze Skylar Grey? Want daar hebben we het over. Dat doet ze inderdaad, want ze zit ook op de plaats van eh, Diddy Dirty Money. En de single Coming Home die zes weken geleden binnenkwam in de Euro Breakdown. Het lijkt of de zangeres veroordeeld is eh, tot samenwerkingen. Maar ik denk niet dat ze dat erg vindt, zolang het eh, dit soort grote hits worden. Deze samenwerking van Skylar Grey is er eentje met Dr. Dre en Eminem. De single I Need The Doctor komt deze week binnen op nummer 31.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 Dre en Eminem. En opeens zijn ze weer terug met de nieuwe single. Samen met de eh, Skylar Grey, I Need a Doctor, de nummer 31 alweer van deze week. Wat ons dan weer even de tijd geeft om achterom te kijken op nummer 40 onderaan de lijst. 16 weken al in de lijst, Bruno Mars en Grenade. Ik kom met Angel ook 16 weken in de lijst, zak van 35 naar 39. de Klaas, Jean-Paul, Tic Tac, 14 weken, zak van 36 naar 38. En langs genoteerd deze week in handen van Robbie Williams, Carrie Barlow en Shame. Ze zakken in de 19e week wel 7 plaatsen naar 37. Vier plaatsen verlies 17e week Katy Perry Firework. En set Fire to the Rain komt nieuw binnen op nummer 35. Avril Lafine, What the Hell, staat nu 2 weken in de lijst. Gaat omhoog van 39 naar 34. En voor Roger Sanchez en de Far East Movements is er weer verlies. 9 weken in de lijst met Together. Ze zakken wel van 27 naar 33. Michael Jackson, Akon, Hold My Hand staan nu 10 weken in de lijst. Zakken 4 plaatsen naar 32. En net dus Dr. Dre, Eminem en eh, Skylar Grey. I Need a Doctor nieuw binnen op nummer 31. En vorige week kwamen ze binnen op nummer 34. Nelly en Kelly. Dan heb ik het over Kelly Rowland.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 En wie kan je op dit moment dan beter vragen om jou te helpen dan eh, B.O.B. En dat heeft ze dan ook gedaan voor de single Price Tag. Drie weken lang nu in de lijst van Europa. Toch weer twee plaatsen winst voor hun. Van 31 omhoog naar 29. Daarvoor eh, Nelly en Kelly en Gone de tweede week gaan zij over van 34 naar 30. Eh, ZFM, Westkust, weerbericht. En dat is de afgelopen dagen ook vandaag weer prachtig weer met veel zonneschijn. We zijn de dag wel begonnen met de laag hangende bewolking. Maar vrij snel ging gelukkig de zon weer schijnen. Het blijft droog en het wordt eh, vanmiddag maximaal 7 graden. Wind waait uit noordoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond ook weer eh, erg helder weer, maar komende nacht neemt geluid de bewolking wel wat verder toe. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De temperatuur die zal weer gaan liggen rond of eh, net iets onder het vriespunt. Morgen schijnt af en toe de zon, er zijn ook wel wolkenvelden. Het is eh, niet uitgesloten dat uit die wolkenvelden zelfs wat kleine motdruppelregentjes gaan vallen. Veel zal het allemaal niet voorstellen. Wind werd uit het eh, noorden tot noordoosten overwegend matig van kracht. Temperatuur morgen ook weer naar een maximale 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht klaart het ook weer op. Het blijft droog en daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft weer droog en er waait een meest matige noordoostelijke wind. Temperatuur zondag ietsjes lager, maximaal 6 graden. En eh, van zondag naar maandag dan eh, wordt het weer koud. Met de zuidoostelijke wind wordt het namelijk eh, een graadje of een min 4. Gaan wij even kijken of de ANWB ons nog wat te vertellen heeft over files in de Randstad. CFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum van 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof, Arendsveen en Hoogmade ook 5 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A10 Ring West richting Zaanstad voor Westpoort 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor afrit Den Dolder 2 en op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oesgeest en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook dit is weer eh, een van haar eh, grote successen. Althans, dat zal het gaan worden. De samenwerking met Kanye West E.T. Twee weken nu in de lijst van Europa. Vorige week kwamen ze binnen op 29. Deze week drie plaatsen verder omhoog naar 26. En daarvoor de single van Jesse J en B.O.B. en The Price Tag. Die staan drie weken in de lijst van 31 omhoog naar 29. We hebben twee platen even overgeslagen die daar tussen zaten waren van eh, Kesha en eh, van Brandon Flowers. En dan gaan we ons klaarmaken voor eh, de nummer 25. Met haar acht plaatsen winst is zij de snelste stijger van deze week. Ze heeft er drie weken over gedaan om zover te komen. Een andere hitmachine van dit moment die heet Rihanna. Haar single S&M kwam dus drie weken geleden binnen. Vorige week ging ze al omhoog naar 33. Deze week doet ze het nog beter. Acht plaatsen winst in totaal naar nummer 25. moesten nog zes plaatsen inleveren eh, room 5. En deze week komen er gewoon weer twee plaatsen bij. Never Gonna Leave This Bed deze week van 24 eh, naar 22. Op nummer 30 vinden wij Nelly en eh, Kelly Roland en Agon. In de tweede week van 34 omhoog naar 30. Jesse J en B.O.B. in The Price Tag. Derde week alweer in de lijst van 31 omhoog naar 29. Kesha We Are We Are staat nu 12 weken in de lijst. Van 22 zak zij naar 28. Brandon Flowers, Only the Young. In de 13e week levert hij flink in. Van 20 zak het naar 27. K. Perry, Kanye West en E.T. Twee weken in de lijst van 29 omhoog naar 26. Rihanna, zij was deze week de snelste stijger. Acht plaatsen ging zij omhoog met SNM In de derde week van 33 naar 25. Lisa Jackson en Jay Sean, Every Little Part of Me. In de vierde week van 26 naar 24. Room 5, Give a Little More. 14 weken in de lijst, zak het van 17 naar 23. En dan weer Maroon 5, maar nu met Never Gonna Leave This Bed. In de zesde week van 24 weer omhoog naar 22. Black Eyed Peas en The Time. Vorige week stonden ze nog op 12. In hun 15e week zakken zij naar 21. Rihanna, is That Chick? Zij staat 13 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op nummer 14. Deze week zakken naar 20. Nummer 19, die slaan we ook over. Die is namelijk van CeeLo Green. It's Okay, die zakt 6 plaatsen in de 10e week van 13 naar 19. En Chris Brown, die doet het goed. Yeah, yeah, yeah. Die staat nu alweer 5 weken in de lijst. Van 25 gaat hij namelijk omhoog naar nummer 18. Zometeen ook nog voor je klaarstaan de Black Eyed Peas en Just Can Get Enough.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 Zolang ik de inschatting heb dat het voor hun veilige terugkeer beter is onze mond te houden, houden we onze mond, zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet heeft wel de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingendiensten vertrouwelijk geïnformeerd over de actie van zondag. Maar het wil niet verder gaan, er is intensief diplomatiek verkeer aan de gang en alles wat ik daar verder over zeg kan verstorend werken, zei premier Rutte. In Egypte wordt op 19 maart een referendum gehouden over aanpassing van de grondwet. Dat heeft de regering in Cairo via Facebook bekendgemaakt. De nieuwe premier van Egypte, Sharaf, is op het Tahrirplein door, een door duizenden enthousiaste mensen toegejuicht. Hij is de opvolger van premier Shafiq, die nog door Mubarak was benoemd. Sharaf is in het verleden minister geweest, maar de afgelopen jaren verzette hij zich steeds meer tegen president Mubarak. Hij voegde zich vorige maand bij de demonstranten op het Tahrirplein. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan volgende week toch nog naar Oman. Deze week werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld wegens de onrust in het land. Maar de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van de sultan van Oman. Ze hebben dinsdagavond een privédiner met hem. Door wel naar het privédiner te gaan laat Nederland zien dat het geen partij kiest. Voetballer Mounir El Hamdawi is uit de selectie van Ajax gezet. Volgens trainer Frank de Boer is er gisteren in de rust van de bekerwedstrijd tegen RKC iets gebeurd in de kleedkamer. Wat dat is wil hij niet zeggen.